op die manier sneller in de Tweede Kamer komen. Ook wil het kabinet een jongere parlement en het moet makkelijker worden om de grondwet te wijzigen. De plannen zijn een reactie op onderzoek van een commissie die vorig jaar oordeelde dat veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen in de politiek. De politie heeft in een verborgen ruimte in een bedrijfspand in Rotterdam... ongeveer 2500 kilo methamfetamine gevonden. Het zou gaan om de grootste crystal meth-fonds die ooit is gedaan in Europa. De straatwaarde wordt geschat op honderden miljoenen euro's. De drugs werden vorige week gevonden bij een doorzoeking van het Rotterdamse gebouw. Agenten vonden de crystal meth achter een muur. De Amerikaanse speciaal aanklager Maller komt toch getuigen voor twee commissies van het Huis van Afgevaardigden. Die willen hem horen over zijn onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Maller gaf vorige maand een verklaring over zijn onderzoek en zei toen dat hij daar verder niets aan had toe te voegen. Rijkswaterstaat kampt met problemen bij grote werkzaamheden aan de Nederlandse infrastructuur. Zo lopen bouwers weg bij projecten, zijn er voor toekomstige projecten nauwelijks bouwbedrijven te vinden... en moest de aanbesteding van een snelwegknooppunt over worden gedaan. Het miljardenproject bij de Zuidelijke Ringweg in Amsterdam... loopt vertraging op de oneenigheid over het ontwerp en het budget. Een foto van de leverloze lichamen van een vader en zijn dochter uit El Salvador... leidt tot veel verontwaardiging. De man en de bijna twee jaar oude meisje verdronken in de Rio Grande... rivier tussen Mexico en de Verenigde Staten. Voor ons velen staat het beeld symbool voor de risico's die migranten nemen... om Amerika te bereiken. Het weer vrij zonnig, aan zee meer bewolking. Daar wordt het 20 graden, in het binnenland 30 graden. Morgen en vrijdag minder warm, maar in het weekend weer kans op 35 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vooral vertraging op de N231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen...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 But they can see the set in my heart. There's a space, and now you're home. Show me how Thank you. waiting for tonight www.zfmzandvoort.nl 9. and games left to play What am I doing this for? And who's keeping score?